Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Restaurants, sportkantines en theaters krijgen nauwelijks coronapasboetes. Sinds een maand zijn ze verplicht de QR-code te scannen van iedereen die naar binnen wil. Maar volgens de krant Trouw delen gemeentes bijna geen boetes uit aan ondernemers die niet goed controleren. Er gaan wel dingen mis, maar vaak lost een goed gesprek de problemen al op. Er wordt sowieso al niet heel actief gecontroleerd. BOA's gaan vaak pas kijken als een restaurant of café zegt dat ze bezoekers niet om de coronapas vragen. Veel Afghanen die naar Nederland zouden komen... kunnen niet in het vliegtuig stappen omdat ze geen paspoort hebben. De NOS heeft mailtjes gelezen waarin het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten... dat evacueren zonder paspoort geen optie is. Onze verslaggever legt uit. Die Afghanen die, eh, konden het afgelopen jaar al heel moeilijk aan een paspoort komen. Er stonden lange wachtlijsten voor in Afghanistan om zo'n paspoort te krijgen. Ja, en daarna is het alleen maar moeilijker geworden sinds de val van Kabul. En een deel van de Afghanen kreeg pas nadat de Taliban de macht hadden gegrepen... te horen dat ze naar Nederland mochten komen. Toen was het helemaal ingewikkeld om aan een paspoort te komen. De Amerikaanse president Biden is aangekomen in Italië. Hij heeft een overleg met allemaal wereldleiders, onder meer over corona. En daarna vliegt hij door naar Glasgow, waar zondag een belangrijke klimaattop begint. Een minpuntje voor Biden. In zijn eigen land kreeg hij gisteren grote klimaatplannen er nog niet door, vertelt correspondent Marieke de Vries. Hij heeft nog niet de toezeggingen vanuit zijn achterban, notenbenen vanuit zijn eigen partij. Dat eh, hij dit pakket wat hij gaat voorstellen, 550 miljard aan klimaatmaatregelen, of hij dat erdoor krijgt binnen zijn eigen partij. De politie en de douane blijven maar kook vinden in de haven van Rotterdam. Vorige week donderdag vonden ze een partij cocaïne van 930 kilo... in een container uit Curaçao vol met gebruikt frituurvet. Afgelopen woensdag zat het spul in een zeecontainer vol ananas uit Costa Rica. Dit keer was het zo'n 600 kilo. De drugs zijn vernietigd. Het weer, de dag start zonnig en de temperatuur loopt op naar een graad of 17. In de loop van de middag trekt het op steeds meer plaatsen dicht... en in het zuidwesten valt als eerste een bui, daarna op meer plaatsen regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANDB. Het enige wat opvalt in de regio is de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein 5 kilometer aan file. Dat komt omdat de rechterreis ook dicht is na een ongeluk. Hou daar rekening met een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd.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 Check for you. Close your eyes just to get into the ecstasy, the music running through the muscle, the brains I'm giving you. Yeah, uh, check out the sound. Come on, uh, check out the bass. Now put your hands up high. Bring this back with a lot of devotion. I wanna give you, I wanna give you, I wanna give you, I wanna give you, I wanna give you, I wanna give you, I wanna give you, I wanna give you Bring this back a lot of devotion.